Van 11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De juweliersvrouw uit Deurne, die vorig jaar twee overvallers doodschoot... wordt definitief niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Het Openbaar Ministerie had al besloten dat de vrouw niet voor de rechter hoefde te komen... omdat ze uit noodweer handelde. De nabestaanden van de overvallers waren daar niet mee eens... en begonnen daarom een procedure bij het hof. De bijbaan van Timo Hugus bij het havenbedrijf Rotterdam is mogelijk onhoudbaar... De voormalige topman van de NS zit daar in de Raad van Commissarissen. Hij is verantwoordelijk voor de beloningen. In juni vertrok Huges bij de NS nadat was gebleken dat hij onjuist had gehandeld in een aanbestedingszaak. Daarover is in Rotterdam nu een discussie ontstaan. De gemeente, de staat en de aandeelhouders gaan in overleg over zijn functie. De Franse politie heeft een bende mensensmokkelaars opgerold... die zeker 100 overtochten naar Groot-Brittannië zou hebben geregeld. Zes mannen zitten vast, het zijn vooral Albanese. De bende kocht vrachtwagenchauffeurs om en was met name actief rond Calais. In Syrië hebben de rebellen en het regeringsleger in twee regio's een wapenstilstand afgesproken. Dat zegt de Sjiitische Hezbollah-beweging. Die vecht samen met het bewind van president Assad tegen Soenitische rebellen. Volgens Hezbollah is het bestand vanochtend ingegaan en duurt het 48 uur. Minister Kamp wil minder afhankelijk worden van gas uit Groningen en Rusland... en wil daarom aardgas uit de Noordzee halen. Uit onderzoek blijkt dat er nog 118 miljard kub gas onder de Noordzee zit... en waarschijnlijk nog meer in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. De minister gaat onderzoeken hoe hij gasbedrijven als de NAM kan overhalen het werk te verplaatsen. Dan nog het weer, af en toe wolkenvelden. Het blijft droog, in de loop van de dag krijgen we meer zon en wordt het 20 tot 26 graden. Morgen eerst geregeld zon en het wordt warm, 26 tot 30 graden. Later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij het Lunette 5 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij het Rijnsweert 3 kilometer na een ongeluk.